Levi van Eck met het NOS-journaal. Noodweer in Midden-Europa veroorzaakt in meerdere landen grote overlast. In Oostenrijk zijn inmiddels 42 gebieden aangeduid als rampgebied. De verwachting is dat de Donau in het land zal overstromen, iets wat maar eens in de 30 jaar gebeurt. In het zuidwesten van Polen is door de zware regenval een dam doorgebroken. In het noordoosten van Tsjechië zijn vanwege overstromingen duizenden mensen geëvacueerd... In Roemenië kwamen gisteren zeker vier mensen om het leven door het noodweer. Bij station Almelo de Riet zijn vannacht twee mensen gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Eén van hen is zwaar gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, maar zegt tegen Omroep Oost dat vaststaat dat het om een ongeluk gaat. Er stonden meerdere mensen bij de overgang. Twee van hen zijn om onbekende reden onder de spoorboom doorgegaan en werden aangereden. Beide slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Tegen de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini is zes jaar cel geëist... voor het weigeren van een migrantenschip. Dat deed hij in 2019 als minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord waren 147 vluchtelingen die van de Middellandse Zee waren gered. Door de weigering zaten ze drie weken vast op het schip... voor ze aan land konden komen. Salvini noemt de eis van zes jaar dwaas. In Maarhezen in Noord-Brabant is een dode gevonden in een auto. De politie houdt rekening met het misdrijf en doet nog volop onderzoek. Het voertuig stond aan de rand van een bos en had een Belgisch kenteken. Een omwonende zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de auto er al sinds donderdag stond. Toen ze gisteren door het raampje keek zag ze een dichtgetapte blauwe plastic zak. Vermoedelijk zat het lichaam daarin. De krant schrijft dat het slachtoffer een man is. Meer details zijn nog niet bekend. Het weer, het is helder en lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt tussen de 3 en 7 graden.